Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. 60 Nederlanders zijn tot nu toe geëvacueerd uit Soudaan. In dat Afrikaanse land strijden twee partijen al ruim een week om de macht. Door het geweld zijn al honderden burgerdoden gevallen. Ook inwoners van Soudaan willen weg, bijvoorbeeld naar buurland Zuid-Soedan. Daar kwamen al 3000 vluchtelingen aan, zegt de VN-coördinator in dat land. De mensen die vertellen ja, horror stories over eh, wat ze in Khartoum gezien hebben. Ze werden beschoten als ze de stad probeerden uit te komen. Mensen zijn beroofd, hebben hun papieren verloren. Die mensen komen echt eigenlijk aan in Zuid-Soedan, eh, getraumatiseerd. De VN verwacht nog veel meer Soedanese vluchtelingen in buurlanden. En er wordt een dikke stroomkabel getrokken tussen Nederland en Engeland. Het ding wordt 250 kilometer lang en loopt over de zeebodem. Zo wordt een Nederlands windmolenpark gekoppeld aan het stroomnet van Groot-Brittannië, zegt klimaatminister Jette. Deze kabel zorgt er dus voor dat we zowel in Groot-Brittannië als in Nederland echt maximaal gebruik kunnen maken van de windenergie op zee. En we de leveringszekerheid dus ook eh, versterken. Als er energie over is, kan het worden gedeeld met landen die een stroomtekort hebben. Rond 2030 moet de kabel af zijn. En er zijn weer meer miljonairs in Nederland. Volgens het CBS waren het er in 2021 317.000. Dat zijn er 32.000 meer dan een jaar daarvoor. De meeste miljonairs wonen in de gemeenten Bloemendaal en Laren. En de Britse koning Charles heeft zitten schrappen in zijn Spotify-playlist. Binnenkort wordt hij officieel gekroond. En om dat te vieren heeft het Britse ministerie van Cultuur een lijst gemaakt... met allemaal beroemde Britse artiesten zoals de Beatles, Kate Bush en David Bowie. Deze band stond er ook op. de Proclaimers uit Schotland die zijn nu uit de playlist geknikkerd. Mogelijk heeft het iets te maken met uitspraken van de zanger. Die was namelijk kritisch op het Britse Koningshuis. En zei in een interview dat niemand Charles heeft gekozen. En het weer nog een grijze, regenachtige dag. Vanuit het westen wordt het even droog, maar vanmiddag dan zijn de buien weer terug. Tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Utrecht. Bij Amsterdam Buitenveldert heb je 5 minuten vertraging.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 Ik heb mijn waarde ik heb mijn waarde. Ik hou me cool, ik weet die mensen kijken naar me. Shout-out naar mijn dame, shout naar de vader. Is mijn boys weten zonder spraten bij geen zaken. En daarna weer die kampioenen dingen kill, ik pak ze aan.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 doe je na, na, na, na Ik dans en ik lach nog een rondje, ik klap. Haal vol en aan vast. Leef, het doe je na, na, na, na. Doe, doe, doe, doe, doe, doe, how y'all groove to this.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 I like your loud laugh. You show it no back. You showing off a text. You ain't no slightly ghetto, ghetto. She rude, ghetto, ghetto. She five five brown eyes. It's the leto, leto. What did you come along? Uh, oh, you got two or three.